12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie zegt dat minister Dekker... het Kamerdebat over de zaak Anne Faber zonder kleerscheuren is doorgekomen... doordat de familie van Anne Faber in de zaal zat. Met het oog op morgen zei Hiddema dat de meeste partijen zich in het debat inhielden... omdat de familie van Anne Faber de wens had uitgesproken dat het debat waardig zou verlopen. Hij had liever gezien dat de nabestaanden gewoon op de publieke tribune hadden gezeten en niet in de zaal, omdat hun aanwezigheid volgens hem nu een scherp debat onmogelijk maakte. Hiddema kwam in het debat onder vuur te liggen... omdat hij veel gruwelijke details beschreef... van eerdere misdrijven van de moordenaar van Anne Faber. In Griekenland zijn migranten voor de derde dag op rij slaags geraakt met de politie. De migranten zijn volgens de autoriteiten misleid door geruchten op sociale media... dat de grens met Noord-Macedonië is geopend zodat migranten verder kunnen reizen naar Noord- en West-Europa. Honderden mensen verlieten een opvangkamp bij Thessaloniki om op te trekken naar de grens. De politie probeerde ze tegen te houden en dat leidde tot rellen... waarbij de politie traangas inzette. In Griekenland zijn tienduizenden Afghanen, Syriërs en Irakezen gestrand... doordat de Balkanlanden de grenzen hebben gesloten. In de eredivisie heeft Ajax zijn uitwedstrijd tegen Willem II met 4-1 gewonnen. Daarmee nemen de Amsterdammers in ieder geval voor één dag de koppositie over van PSV. ADO Den Haag won in eigen huis met 5-0 van FC Utrecht. De Graafschap haalde in de strijd tegen degradatie een punt binnen... door thuis 1-1 gelijk te spelen tegen AZ. NAC Breda lukte dat niet en verloor in Almelo met 1-0 van Heracles. En ook degradatiekandidaat Excelsior bleef puntloos. FC Groningen was thuis met 1-0 te sterk. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 8 graden. Daarna een overwegend zonnige dag. Met later op de dag kans op een regen- of onweersbui.